De NMA is al bezig met een korter onderzoek naar de hoogte van de hypotheekrentes en de winstmarges van banken. Dat onderzoek is in oktober klaar en dan volgt een diepgaand onderzoek dat over een half jaar klaar moet zijn. In dat onderzoek wordt bekeken of er wel voldoende concurrentie is op de hypotheekmarkt. Het lijkt erop dat de VN het behoogde bedrag voor noodhulp aan Pakistan heeft binnengehaald. Gisteren zei VN-topman Ban Ki-moon dat nog niet de helft van de benodigde 357 miljoen euro is toegezegd. Maar tijdens een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering hebben landen extra geld beloofd. Het bedrag voor noodhulp staat los van het geld dat nodig is voor herstel en wederopbouw. Bernard Haitink, eredirigent van het Koninklijk Concertgebouw Orkest... neemt volgende maand een aantal concerten over van chef-dirigent Maris Jansons. Jansons is hartpatiënt en werd dit voorjaar geopereerd. Binnenkort hervat hij zijn werkzaamheden... maar in september moet hij er opnieuw even uit voor een medische correctie op de operatie. De 81-jarige Haitink vertrok eind jaren 80 in onmin bij het Concertgebouw Orkest... De ruzie werd bijgelegd en in 1999 werd hij benoemd tot eredirigent. Thailand levert de Russische wapenhandelaar Victor Boet toch uit aan de Verenigde Staten. Victor Boet staat bekend als de handelaar des doods. De VS wil hem berechten voor wapenleveranties aan onder meer de Taliban en Al-Qaeda. Boet was de inspiratiebron voor de film Lord of War met Nicolas Cage in de hoofdrol. Het weer, vanuit het zuiden veel zon, het wordt 23 tot 27 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maar neemt de kans op onweer toe. Dit was het NOS Show.